Het Schut met het NOS Journaal. Een man van 21 uit Den Haag is overleden na een schietincident met politie. Hij werd gisteravond iets voor 8 uur beschoten in de Haagse wijk Laak. De Hagenaar werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed een aantal uur later. Het rechercheteam doet onderzoek en is op zoek naar één of meer verdachten. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben van het incident in Den Haag zich bij hen melden. In de Democratische Republiek Congo zijn bij een brand in een schip zeker 148 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Het vuur brak afgelopen donderdag uit, maar er wordt steeds meer bekend over de omvang van de ramp. Meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Op de boot zaten zo'n 500 mensen toen het vuur uitbrak. Dat gebeurde doordat iemand op de houten boot aan het koken was. Veel opvarenden zijn vermoedelijk verdronken nadat ze van boord sprongen terwijl ze niet konden zwemmen. De NAVO-top in juni in Den Haag wordt waarschijnlijk twee keer zo duur als gedacht. In de voorjaarsnota wordt een bedrag genoemd van 183 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 95 miljoen. Vooral veiligheidsmaatregelen zijn duur. De dreiging in de wereld is toegenomen en er komen ook meer mensen die beveiliging nodig hebben. Ook inflatie en gestegen personeelskosten spelen een rol. Paus Franciscus heeft niet deelgenomen aan de kruisweg die ieder jaar op Goede Vrijdag plaatsvindt. De paus moet nog altijd rust houden van zijn dubbele longontsteking. Daarmee lag hij vijf weken in het ziekenhuis. Bij de kruisweg herdenken christenen de lijdensweg van Jezus. Traditioneel loopt de paus van het Colosseum naar de Palatijn, een van de zeven heuvels van Rome.